In Birma worden steeds meer gevangenen vrijgelaten. Volgens zeker 300 politieke gevangenen. Gisteren werd op de Birmeese Staatstv aangekondigd dat de komende tijd 6300 gedetineerden vrijkomen. Onder de nu vrijgelaten dissidenten zijn een bekende cabaretier en een monnik die was veroordeeld tot 68 jaar cel vanwege zijn rol bij de opstanden in 2007. De vrijlating volgt op een oproep van de nieuwe Nationale Mensenrechtencommissie van Birma. De VS en de EU hebben de vrijlating van politieke gevangenen als voorwaarde gesteld voor het opheffen van sancties tegen het Birmeese regime. In het Kennemer gasthuis in Haarlem is de resistente Klebsiella-bacterie gevonden. Een deel van de intensive care is daarom sinds afgelopen weekend gesloten. De bacterie werd gevonden bij vier patiënten die in dezelfde ruimte werden verpleegd. In juli werd al bij twee andere patiënten de Klebsiella-bacterie geconstateerd. Er werden toen maatregelen getroffen om de hygiëne te verbeteren, maar dat heeft dus niet geholpen. De patiënten die nu besmet zijn met de resistente Klebsiella worden nu geïsoleerd verpleegd. Het ziekenhuis doet onderzoek naar de bron van de besmetting. De bacterie kan gevaarlijk zijn voor mensen met een verminderde weerstand. De beheerder van het landelijke gastransportnetwerk Transport Services moet 400 miljoen terugbetalen aan de gebruikers van het gasnet. Dat heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit bepaald. Het bedrag bestaat uit veel ontvangen inkomsten sinds 2006. Volgens de NMA betekent dit niet direct dat de consument geld terugkrijgt. Alleen energiebedrijven en de industriesector nemen gas af uit het transportnet. Op Schiphol is een vrouw opgepakt op verdenking van heling. De vrouw had een tas gestolen en die aangeboden op een advertentiewebsite. Eigenaar van de gestolen tas kwam de advertentie tegen. Ze deed zich voor als geïnteresseerde koper en sprak met de vrouw af op Schiphol. Vervolgens waarschuwde ze de marechaussee.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 He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, bullying him round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away.